Jeroen van Kam met het CNRS Journaal. Politiemol Mark het Openbaar Ministerie had verlenging van de voorlopige hechtenis moeten aanvragen, maar was daar te laat mee. Daarom laat het gerechtshof hem vrij. Mark M. werd in februari veroordeeld tot vijf jaar cel voor corruptie. en verkocht jarenlang vertrouwelijke politieinformatie aan criminelen en verdiende daar veel geld mee. Het gerechtshof in Den Bosch gelast nu onmiddellijke vrijlating van Mark M. Dat betekent dat hij op vrije voeten blijft tot zijn hoger beroep dient. Een dag voor die zou spreken tijdens de dodenherdenking. Morgen is kampoverlevende Wim Alousseri op 94-jarige leeftijd overleden. Hij zou zijn verhaal vertellen op de nationale herdenking in de Nieuwe Kerk in Amsterdam, maar is vannacht gestorven in Hamburg. Hij overleefde drie concentratiekampen en was een van de weinige overlevenden van de ramp met het Duitse cruiseschip Kap Arcona. Als een van de 500 overleefde hij die ramp. Hij was de laatste West-Europeaan die het verhaal nog kon navertellen. Vandaag zou hij in Duitsland een krans leggen ter herinnering aan de scheepsramp. De marine krijgt de komende jaren negen nieuwe schepen. Het ministerie heeft een tijd geleden al miljarden euro's, miljard euro vrijgemaakt... om de marineuitrusting weer op peil te krijgen... na jaren van bezuinigingen. Zo komt er een tweede bevoorradingsschip... en worden de twee M-fragatten en de zes mijnenbestrijdingsvaartuigen vervangen. De fragatten en mijnenbestrijdingsvaartuigen ontwikkelt Nederland samen met België. Staatssecretaris Visser heeft dat laten weten aan de Tweede Kamer. Deze zomer kunnen 20 tot 30.000 jongeren van 18 een gratis interrail treinticket krijgen van de EU. Ze kunnen met het ticket vier weken gratis reizen door vier EU-landen. De EU wil jongeren zo stimuleren om hun horizon te verbreden. Het project kost de EU 12 miljoen euro. Als het een succes is, wordt het project uitgebreid en kunnen zo'n 200.000 jongeren meedoen. Het weer. Vanavond en vannacht is het helder. Het koelt snel af en op veel plaatsen vriest het morgenochtend aan de grond een paar graden. Overdag is het zonnig en wordt het een graad of 17. Tijdens de dodenherdenking is het ongeveer 13 graden. En het weekend is het zonnig, droog.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 beyond just, I am more than just a thought. I've been around for centuries, I'm always nigh, I am world peace, and when I die, I'll rise again. For you, I'll serve. Ja, en dan heb je dus zo'n wereldopening in eh, gedachten en dan eh, gebeurt er van alles. Ik heb ook niks, eh, voor niks aangekondigd dat er iets speciaals was. Vandaag een gast die ook even wat bij mij aan het opnemen is. Maar goed, eh, je bent zo even afgeleid dat je vergeet het eerste plaatje te starten. Ja, dat krijg je ervan. Eh, het is eh, vandaag 3 mei en dat betekent dat Marcus van Dam vandaag even afwezig is. En dat heeft te maken met een timelapse verhaal. Hij verzorgt de beeldjes. Zo'n timelapse die maakt plaatjes van een paar seconden of één seconde en dan zet hij dat achter elkaar versneld. En dan krijg je een soort eh, een film. Krijg je dan van eh, allemaal beeldjes die razendsnel achter elkaar over de opbouw van Bevrijdingspop. Want aanstaande zaterdag is dat zover. Dan eh, worden er weer diverse bands verwacht op de hoofdpodia. Op het Jupiler League... Jupiler League, Jupiler Podium en het Plein voor de Vrijheid. Dus dat wordt daar allemaal gedaan. Ehm, over um, pleidooi voor de vrede. Want ja, eh, dan eh, komen we toch eh, bij dat bruggetje van bevrijdingspop. Want ehm, de plaat die je net hebt gehoord, of het nummer wat je net hebt gehoord van Alaska... is bezig om internationaal een aardige score te halen. Want in Engeland wordt hij nu opgepikt. En er zijn mensen bezig om eh, de single onder de aandacht eh, te brengen. Dus het eh, gaat de goede kant op. Frank Bond zei al gekscherend dat hij bij Graham Norton best wel aan wil schuiven. Tenminste, als Graham Norton wil. Want de agenda laat het toe. Maar dan is het nog maar de vraag of Graham Norton nog wel wil. En bovendien zal Graham Norton deze week, of de aankomende week, het erg druk krijgen. Want dan is het Eurovisie Songfestival. Dus helaas Frank, ik denk niet dat het er deze week van zal komen. Maar misschien dat het de komende week erna misschien nog wel zal lukken. Goed, eh, deze Alternative FM staat in het teken van reguliere muziek en alles wat daarbij hangt. En natuurlijk hebben we eh, maar ook de meest recente dingen hier in eh, het Alternative FM. Zoals bijvoorbeeld uh, Kas met Everything Works Out. Maar ook bijvoorbeeld Meadow Lake en Jellyfant. Wie zijn dat? Nou, die gaan volgende week Zeg ik dat goed? Ja, volgende week eh, zaterdag, eh, vrijdag zeg ik. Vrijdag, inderdaad. Dan gaan zij hun eh, materialen laten horen en presenteren. Dus dat volgende week. maar ze zitten vandaag al in het programma verstopt. Meer zit er natuurlijk ook in, want dit is heel mooi materiaal. En zij gaat ook een aantal optredens doen. onder andere in Den Haag. En ik heb het over Hanneke Laura. En dat nummer dat heet New. Stars and night sky, say the moon, let's make this up. Where they should find love. When in dark spaces, scared at night, it will lighten up. Just lighten up. Now we are strong younger, wiser, feeling round for something warmer, closer, feeling round for something louder, deeper, feeling round for something.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 Maar dat gaat hij binnenkort nog een keer dunnetjes over doen. Maar dat doet hij dan, als het goed is, in Rotterdam. En dat is op 20 mei. Dat is nog niet eens zo gek ver weg. Podium Grounds in Rotterdam. Dat eh, is de plek waar het eh, gebeurt. Ik zei al op mijn uh, eh, Facebookpagina dat er één gast is. Dat is een, een, dame die ik hier in het verleden wel eens eerder heb meegemaakt. Ja, sollicitatievideo wordt er opgenomen. En dan heb ik altijd nog een hele mooie mededeling voor mensen die dan op een gegeven moment denken van... ja, hoe kan je nou iemand beoordelen van een, met een cv? Ik heb hem laten we alles vertellen. Zes seconden duurt het voordat iemand dan een weet heeft om jou op het eh, stapeltje te leggen. Dus eigenlijk zeg ik dan, wat weet jij over mij in 6 seconden? Dat is eigenlijk gewoon een beetje eh, het idee eh, wat, er, wat erachter zit, eerlijk gezegd. En daar zijn zo direct ook wat clipjes van mij straks wel te vinden. Dus ik zeg het er maar eventjes bij. Goed, Kars was, was dan net wat je hebt kunnen horen. En daarvoor hoorde je Hanneke Laura met Nu. Ehm, Indie zit er natuurlijk ook eh, verstopt in eh, dit eh, gedeelte van Alternative. Maar eigenlijk verspreid. Want we komen straks nog bijvoorbeeld de, Tiger Pilots tegen. Maar ook bijvoorbeeld Ward. Ehm, nobody Else. Puur de Indie zeg ik er eigenlijk bij. En er zitten nog meer in. Tiger Pilots had ik al genoemd. Ehm, en Meadow Lake. Ik vind het toch indie. Ze, ze zeggen wel alternatief rock. Maar daar ben ik het eigenlijk niet helemaal mee eens. Dus hebben we meer indie dan eigenlijk... Eh, ja, het eh, sausje is eh, gewoon leuk als we een beetje indie in deze alternatieve FM hebben. Dit komt uit Zwolle, ik ook Zwolse indie. Aspen Games, het nummer uit heet Wasted. ik bij je vond. Ik heb nooit ingezien dat dat voor jou anders dan liefdevol kon zijn. Zag je het geluk in mijn ogen als je weer in je hoofd verdwaalde en me vertelde over alles wat je dacht? Hoorde je mijn hart en de liedjes die ik voor je schreef en hoe ik met alles wat ik had wilde dat dat voor altijd bleef? Wat is er gebeurd, liefste? zit in heel mijn lijf. Je maakte mij gelukkig. En ik raak jou nu kwijt. Wat heb je gedaan, liefste? Of wat heeft iemand jou misdaan? Heb je dan echt nooit ingezien? dat dit fout zou gaan. Proefde je de zoute tranen die je van mijn lippen kuste? Of spoelde je de smaak weg met een slok vol schuimend bier? Voelde je trillen van mijn lijf, van mijn armen en mijn benen? Of dacht je echt dat ik het zo koud had hier? Zag je de angst in mijn ogen? Als je weer in je hoofd verdwaalde, sloeg je al mijn blikken vastberaden van je af. Hoorde je mijn hart bonken, je trok hem zo uit mijn borst. Hoorde je me gillen en vond je me toen laf. Wat is er gebeurd, liefste? zover Willemijn de Boer. Die ook bezig is weer met nieuw materiaal. Dus eh, we, houden het eh, niet op. Maar dit is eh, wat, wat ze al eerder heeft gemaakt in september. Dus ze heeft het al aangekondigd op haar eigen artiestenpagina. Een single. En die release die gaat binnenkort komen. En die melding heeft ze dinsdag heeft ze dat eh, gedaan, op 1 mei. Die koude 1 dinsdag. En daar eh, staat ze afgebeeld eh, in een bruidsjurk. En de nieuwe single heet Sprookjes. Tenminste, dat is wat, wat ze mij heeft verteld. Of wat ze ons heeft verteld. En die EP, dat is een stukje bij beetje. Zoute Traan is een van de nummers. En Marcus vindt hem oké. en ik ook. En hij is ook veelvuldig hier gedraaid. Dus Sowieso eh, de nieuwe single die eh, binnenkort dus aanstaande is van eh, Willemijn de Boer. dat zeggende. En daar daarvoor hadden we natuurlijk de Aspen Games met Wasted. Total Seclusion, die band die komt, nou ja, zeg maar tussen Haarlem en Amsterdam. Daar bivakeren die jongens en het is een snoeiharde band. Dat zeg ik er eventjes bij. Dus ik zou zeggen, fasten your seatbelts. Want eh, het, eh, het kan behoorlijk even de keer trekken. Maar er zit een behoorlijke boodschap in alles wat ze hebben, ehm, ja, wat ze hebben gemaakt. Ja, ook in eh, het album wat ze niet zo gek lang geleden hebben uitgebracht. Vorige week hebben ze dat wereldkundig en hebben, heeft dat het ook het levenslicht gezien. En een van die clips waarbij je op een gegeven moment voor keuzes komt te staan... daar hebben ze een nummer gemaakt. Dat nummer dat heet Rethink. way through. Don't you think when you're En dat was hem. Uh, Pandey. En zij zijn binnenkort ook eh, hier eh, binnenkort in de buurt te bewonderen. Eh, ik geloof zelfs, ik dacht ergens in Amsterdam. En dat moet Eiburg zijn. Want daar zijn ook van die leuke muziekdingetjes. 17 mei, als ik het wel heb. Ehm, daar zullen ze een optreden gaan doen. Dit is een single geweest Dieper heet het een Blijburg in Amsterdam. Ja, zie je wel. 17 mei. Nee, nou dat is dus 27 mei. Ik moet het wel, eh, moet het wel even netjes eh, zeggen. Dat is op een zondagmiddag om 5 uur. Blijburg aan zee. Daar eh, spelen ze. En wil je ze nog eerder zien, dan kan dat ook. Want dat is in Donnerwetter in Utrecht. Of wat zeg ik? Ja, nee, DB's. Daar is het. Donnerwetter en Jip en Pandey. Die spelen daar. Donnerwetter is dus een wind, eh, maar de plaats waar het is, is DB's. Dat is een dag daarvoor. Dat is op zaterdagavond. En dat is om 8 uur. Dus dan weet je in ieder geval waar het eh, eh, te vinden is. Ja, wat ook heel erg tragisch is. Tenminste, als ik nu kom aan de single... nee, nog niet. Nog niet. tragisch. ik krijg net een melding binnen. Maar goed, dat, dat is niet... Ja, zo tragisch is het nou weer niet de band is een lid eh, kwijtgeraakt. Maar goed, eh, daar kom ik zo op. Eerst kom ik eh, bij een Groningse band. die hebben we vorige week al wat aandacht aan besteed. maar uiteindelijk is de single, ehm, die, die band die heet Meadow Lake, ik zeg het er even bij. Ehm, de single heet Hot Punch en die is al van een album afkomstig eh, genaamd Metal Lake. Het is een eerste echte single of eh, eerste echte album die ze uit hebben gebracht. En dit is dus het eh, werk wat ze daarvan hebben gemaakt. Nou, Hot Punch heet het nummer en die ga je nu horen. was last looking for myself not so long ago. Then you came by, changed everything, and made my whole world glow. Slowly I woke up when I looked into your eyes, and everything was color instead of black and white. Clouds roll by, but the sun shines brighter than before. If you ever I won't see color anymore. You're the one that reminds me of my forgotten dreams. Yeah, sometimes I just lose myself in her right one myself not so long ago. Then you can I change everything. met uh, Love Is. Het eh, bracht de tijd al eh, bijna op 12 minuten voor 8. Dat is het inmiddels al geworden. Daarvoor hoorden we Dakota met Bare Hands. En dat was eigenlijk in een blokje van drie verstopt. Nou, ehm, afgelopen week heb ik haar kunnen aanschouwen... met haar mooie nummers van de EP Circle of Blame... En dat nummer, dat titelnummer, dat heeft ze ook gespeeld in Café Lokaal. Ik heb het over Aion. I've done you Travel the world, wake up in funny places, wake up looking for clothes. Cause we're actually naked. Just travel around without a destination. Just you plus me, the perfect combination. Take the risk, jump into the deep. Let's climb this mountain cause it ain't that steep. Walk into the sun, so put your glasses on. I know that it's blinding, but I've just begun. Cause there ain't no risk to take. Oh, it's pretty clear to me that we're gonna make this work. With you walking through the streets, with your hands in those of mine. I'm never gonna let you slip, cause babe, you are divine. Let's just take the risk, jump into the deep. Let's climb this mountain, cause it ain't that steep. Walk into the sun, so put your glasses on. I know that it's blinding, we've just begun. Let's just take think about a future with me and you. To think about a future with you and me. I'll have your love eventually. Ja, want ze waren een paar weken geleden waren ze hier. Eh, Greenfield. En toen hebben ze onder andere deze ook eh, gespeeld. Carina en Chris. Met onder andere Neil, met, uh, hoe heet ze ook alweer, maar, maar, maar, maar, Mar, Marieke. En natuurlijk ook Koen Alvarez, jazeker. Dat waren de mensen die hier geweest zijn. We hebben er nog eentje, hier is Verena Ward.